voor spoedige start. Dit is Lieselot Thomassen met het nos IS zou in Boomgaarden buiten de stad nog in gevecht zijn met het Syrische regeringsleger. Bij de aanval op IS zijn 300 extremisten gedood, zegt de Russische minister van Defensie. IS-strijders drongen de stad gisteren binnen. In maart was IS verdreven uit Palmyra, na de stad bijna een jaar in handen te hebben gehad. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Gentiloni wordt waarschijnlijk de nieuwe premier van het land. Hij volgt Matteo Renzi op, die vorige week aftrad nadat de kiezers in een referendum zijn hervormingsvoorstellen hadden afgewezen. Gentiloni gaat om half één naar president Mattarella. Die zal hem vragen om een nieuw kabinet te formeren. Het dodental van de bomaanslag in Istanbul is opgelopen naar 38. Onder de doden zijn 30 politiemensen. 155 mensen raakten gewond. Twee bommen ontploften gisteravond vlak na elkaar in de buurt van het stadion van voetbalclub Beziktas. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist, maar Turkije gaat ervan uit dat die het werk is van de Koerdische PKK. Er zijn 13 mensen opgepakt. Tussen Utrecht en Maren rijden tot dinsdagochtend geen treinen door een kapotte bovenleiding. De NS zet snelbussen in tussen Utrecht en Ede-Wageningen. Reizigers moeten rekening houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Wie met de trein van, Utrecht naar Nijmegen wil, moet omreizen via Den Bosch. Vandaag gaat een nieuwe dienstregeling in van de NS. Vanaf een groot aantal stations gaan meer treinen rijden... en op een aantal trajecten wordt de reistijd korter. Veel vertrektrijden zijn aangepast. Het weer droog en af en toe zon. In het noorden meer bewolking en soms een bui. Het wordt een graad of 9.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 Op deze zonnige eh, zondag, de 11e december alweer. We gaan naar de kerst toe. Dat betekent dat ik eh, tijdens het jazzprogramma natuurlijk ook wat... Uh, ja, lekker kerstsfeer ga brengen. En ik begin nu al met Michael Bublé... maar ik ga wel even het hele nummer draaien. Dat vind ik wel, dat hij het wel verdiend heeft. Hij heeft zo zijn best erop gedaan. Met Shania Twain samen, nog weer. dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know Where the treetops glisten And the children listen To hear sleigh bells in the snow The snow Said I of a white Christmas With every Christmas card I write May your days, may your days, may your days Be merry and bright And may all your Christmases be white Michael Bublé met July 2. En ik hoorde van de week vertellen, ik weet niet het waar is... maar eh, ik denk het wel, want het was gewoon om de nationale radio te horen... dat uh, Shania Twain, u kent natuurlijk de grandioze zangeres... dat dat het nichtje is van Henk Wijngaard hier. De Nederlandse Henk Wijngaard van de vlam in de pijp. Je zou het bijna niet verwachten, maar eh, hij heeft echt een vlam in zijn pijp gehad. althans, zijn familie, want die hebben een flambieuze zangeres op de wereld gezet. Shania 2, en u hoorde haar zojuist met, uh, Michael Bublé en ze droomden allebei van een witte kerst. Zou het nog gebeuren dit jaar, luisteraars? Zou het dan echt gebeuren? Zou we echt een witte kerst krijgen? De kansen zijn maar zo klein, hè. Verdorie. Nou, ja, ik, ik, ik, ik hou ervan, hoor. Ik zou meteen mijn moonboots aantrekken. Eh, met mijn camera de duinen intrekken. En mooie foto's maken van eh, al die kerstduintoppen, eh, uh, zeg maar. Ja, ik hoop dat ik het ooit nog eens mag beleven.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 Scoot a put up I put a up little, up in up in a little, little, scoot up in scoot up in scoot up scoot scoot de super zwingende muziek van DG Bridgewater. Just one of those things. Nou, misschien zegt u luisteraars... Eh, ja, het, het En ik ben helemaal uit mijn dak gegaan hier in de kamer. Eh, ergens in Zandvoort of omstreken. En eh, ik kon het niet meer bijhouden. ik, ik heb toch even rust nodig. nou zijn het stormachtige tijden. Hè? Dat weten we allemaal als we naar het nieuws kijken. een beetje stormachtig weer ook. maar soms kan stormachtig weer ook heel rustgevend zijn... Tenminste als het wordt gebracht door Joni Mitchell. Stormy Weather. There's no sun up in the sky. Stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining. Oh. despair, gloom and misery everywhere. Stormy weather, just can't get my poor old self together. I'm weary. All the time. so weary all of the time when he went away the blues stepped up and met me if he's gone to stay that old rocking chair's gonna get me every night i pray that the lord above will let me keeps raining. Oh. grandioze zangeres. Diana Kroll was dat met It's Wonderful. Daarvoor hoorde natuurlijk Joni Mitchell. En die had het over het stormachtige weer... wat, eh, ja, wat zomaar kan gebeuren, maar wat in dit geval wel een hoop rustboot. Eh, it smells like teen eh, spirit. En daar heeft Paul Enka het over. guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, hello, hello, how low. Hello, hello, hello, how low. With the lights out less dangerous. Here we are now. Entertain us. I feel stupid, contagious. Here we are now. Entertain us. I'm a lotto, an albino, a mosquito, my libido. Yeah. I'm worse at what I do best. And for this gift, I do feel blessed. And our little group has always been and always will until the end. Hello, hello, hello, how low. NK. U heeft het zojuist kunnen horen. Ja, dat is natuurlijk een man die zijn sporen heeft gezien in de popmuziek met name. Maar hij is dan natuurlijk ook eh, in staat om heel jazzy stukken eh, te laten horen. En dat heeft u zojuist eh, ook persoonlijk kunnen waarnemen, luisteraars. We gaan luisteren naar die overtones. Het is een beetje een mannengroep, heb ik begrepen. En die zeggen dat ze hun ogen niet van me af kunnen houden. Nou, mannen met mannen, hè? <laughs> ja, zo ben ik niet. Ik ben niet van die club, hoor, maar goed. ik heb er wel respect voor. Ik, uh, eh, leef een laat leven, zou ik zeggen. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sorrow you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I Please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off big bird. ja, een talentvolle en eh, goed ogende mannengroep... die overtones met eh, You're Just Too Good To Be True Now. Hoe vaak zal dat nummer al gecoverd zijn? Ontelbare malen, maar altijd weer een genot om naar te luisteren. En dat genot gun ik u van harte luisteraars. Evenals Lady Be Good van Diana Reeves. listen to my tale of woe. It's terribly sad but true. All dressed up, no place to go. Each evening I'm awfully blue. I miss when some handsome guy can't go on like this. I could blossom out, I know with somebody just like you. So, oh, sweet and lovely, lady be good. Oh, lady be good to me. I am so awfully misunderstood. So, lady, be good to me. Oh, please have some pity. I'm all alone in this big city. I tell you, I'm just a lonesome babe in the wood. So, lady, be good to me. Oh, Baba, do ya do, baby? Beep bop biddy a doo um, beep beep beep bay. Shadoo boo ba doo la doo dee dee doo doo ba doo beep beep. Bo beep ba doo beep ba doo beep ba doo day. Lo ba doo ba doo beep bo. Show pa pa pa lo ba bo beep beep. Oh, please have some pity. Ah, I'm all alone in this big city. I tell you, I'm just a lonesome babe in the ja, alweer zo'n aangename stem om naar te luisteren. Miss Diana Reeves met uh, Lady Be Good. Ja, eh, met een beetje, beetje toch eh, in een sentimentele bui. Nee hoor, dat is onzin. Ik, maar ik, ik draai wel graag ook lekkere, rustige muziek. En Sand in the Clowns is natuurlijk een voorbeeld van een nummer wat... Ja, uh, kippenvelnummers zijn dat. En, en die blijven ook altijd de moeite waard om te draaien in welk programma dan ook. Dit is de uitvoering van Karen Allison, Sand in the Clowns. Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing around just when I Isn't it rich? And isn't it queer? Losing my timing this late in my career. Where are the clowns? There are to be clowns. Well, maybe. om te klappen ook. <laughs> Nou, nee, dat was natuurlijk niet voor mij. Het was voor eh, James Morrison en uh, Seven Comes Eleven, want zo heette het nummer. We gaan even genieten van eh, een, een, dame uit Nederland met een saxofoon. Nou, dan weet u ongetwijfeld over wie ik het heb. Candy Dulver. En zij pakt de stukken weer voor u op. Pick up the pieces. Eh, bij Pick Up The Pieces van eh, Candy Dulver live uitgevoerd, luisteraars. Het gaat nog wel een paar minuten door zo. Eh, maar ik wil ook nog wat andere muziek laten horen in het programma uh, ZFM Jazz. Wat al meer is 25 jaar natuurlijk een vertrouwd programma is hier in Zandvoort, bij Radio Zandvoort. En, ik ga even met u naar de boerderij van Good Old McDonald. He had a farm en dat heb je al jaren, die boerderij. De jazzband Jukebox. slaffen we toch met z'n allen. Dat die eh, good old McDonald nog steeds zijn boerderij heeft. Want dankzij dat feit konden wij eventjes afreizen naar de farm van McDonald's. We gaan eh, genieten van de Crusaders met Keep That Same Old Feeling. nog een beetje vast tot 12 eh, uur. Want zo lang ga ik nog door. We hebben nog eh, zo'n acht minuutjes te gaan, luisteraars. Totdat de, eh, het nieuws en de reclame weer voorbij komen. we gaan even luisteren naar B.G. Deer En dat is natuurlijk een uitstekende Amerikaanse toetseniste. The Old Black Magic. de eh, The Old Black Magic. die zwarte toverkunst, dat toverde zij allemaal uit haar piano. Deze ehm, grandioze eh, Amerikaanse toetsenisten. We gaan eruit luisteren. dat doen we met een eh, ja, super commercieel dingetje eigenlijk. jazz, nou ja, jazz. Nou, jazz, tuurlijk. We houden het gewoon op jazz. Uh, we rangschikken het er gewoon onder, want het is gewoon te heerlijk om, om mee te eindigen. De Carpenters, ja. De medley de kerstmedley. Ja, eh, mijn laatste jazzprogramma dit jaar. Ik eh, gun u allemaal de fantastische eh, komende weken met, met kerst en oud en nieuw en alles wat erbij hoort. De gezelligheid, de, de lichtjes in huis, sfeertje. Geen ruzie maken met je partner of met je, met je vriend of met je vriendin of weet ik van wie. Ook niet met je familie, gewoon lekker gezellig bij elkaar. En, eh, net als ik geniet hoor, mensen. En of we nou een winterwonderland hebben of niet, dat maakt allemaal niks uit. Als het een beetje regent, ja, jammer. Maar ja, we moeten het allemaal pikken van het KNMI. En van Piet Paulusma. En van Weerplaza. En al die weerzenders die ons... Eh, een witte kerst eh, voorlopig nog onthouden. Nou, je weet het maar nooit. We hebben nog een aantal weken te gaan en misschien dat de temperatuur daalt. En, eh, ik zal er niet meer doorheen kletsen. Veel te leuk deze muziek. Dank voor het luisteren allemaal en vrijdag de herhalingen. Dag. en stuur u allemaal fijne dagen.